12 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Eurogroep verwerpt het nieuwste voorstel van Griekenland voor een nieuw derde steunprogramma. De ministers van Financiën overlegden vanavond telefonisch over het verzoek van de Griekse premier Tsipras. Die wilde ook een korte verlenging van het steunpakket dat om middernacht afloopt. Maar volgens de ministers is dat niet meer mogelijk. De Grieken kunnen wel een nieuw voorstel indienen. Voor morgenochtend staat opnieuw een telefonische vergadering gepland. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem heeft laten weten dat wel pas na het referendum van komende zondag een besluit kan worden genomen over een nieuw steunpakket. Amnesty International wil dat een onafhankelijke commissie onderzoekt of discriminatie een rol heeft gespeeld bij de aanhouding van de Arubaan Mitch Henriquez. Die werd zaterdag gearresteerd bij een festival in Den Haag en overleed een dag later. De Rijksrecherche onderzoekt onder meer of de politie buitenproportioneel geweld heeft gebruikt bij de arrestatie. Volgens Amnesty is het onderzoek van de Rijksrecherche te beperkt. De organisatie wijst erop dat eerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat etnisch profileren en discriminatie voorkomen bij de Nederlandse politie. regeringspartijen VVD en PvdA zijn tegen de veiling van radiofrequenties voor commerciële omroepen. Daardoor is er geen meerderheid in de Tweede Kamer voor het plan van minister Kamp. Die wil de zenders opnieuw laten bieden en tegelijk de eisen aan de exploitanten versoepelen. De regeringspartijen zien meer in het verlengen van de vergunningen, zodat de radiostations hun zender gewoon kunnen houden. De PvdA wijst erop dat bedrijven in de radiomarkt het al moeilijk genoeg hebben. De partij wil geen extra onrust creëren. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm. Uiteindelijk koelt het af tot een graad of 14. Morgen is het opnieuw zonnig en wordt het 27 graden op de Wadden...